Hoewel dat niet betekent dat er direct niet meer gevlogen mag worden... wil Schiphol die vergunning wel graag terug, zegt binnenlandredacteur Sarah Buurman. Omdat ze bang zijn dat ze door milieuorganisaties via de rechter worden gedwongen... om echt minder te gaan vliegen. En dan gaat het echt om nou ja, honderdduizenden vluchten minder per jaar. Dat is, dus, dat, is een, eh, dat is een groot probleem, dat willen ze graag voorkomen... En daarom hadden ze ook deze spoedzaak aangespannen. Milieuorganisaties stappen al jarenlang naar de rechter... omdat ze vinden dat er te veel vervuilende vliegtuigen de lucht in gaan. Het dodental na het tramongeluk in Lissabon is opgelopen naar 17. Het ging gisteravond mis met de iconische kabeltram. Waarschijnlijk brak er een kabel en begaven de remmen het daarna. In Portugal is een dag van nationale rouw afgekondigd. Balen voor Sam Stijn. De middenvelder van Feyenoord had zich zijn eerste keer in de selectie van het Nederlands elftal waarschijnlijk anders voorgesteld. Stijn zit bij de 25 namen die bondscoach Ronald Koeman selecteerde voor Oranje. Maar er mogen maar 23 namen op de lijst staan voor het duel tegen Polen vanavond. Stijn zit daar niet bij, net als Teun Koopmeiners. En er is iets raars aan de hand als het bij ons onweert. Dat hebben wetenschappers in Drenthe ontdekt. Die zagen dat bliksem bij ons andersom begint. Namelijk van boven naar beneden. Terwijl het in andere landen precies andersom is. Deze Amerikaanse wetenschapper heeft geen idee hoe dat kan. We don't understand. Why is the thunderstorm upside down? This is still work to be done. Er is verder onderzoek nodig om dit uit te zoeken, zegt hij. Het weer van alles wat, soms opklaringen met zon, maar ook wolken en buien. Met vanmiddag kans op onweer bij 22 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANDB.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 Dat heeft de Raad van State geoordeeld in een spoedzaak die de luchthaven had aangespannen. Een aantal veel voorkomende behandelingen en onderzoeken verdwijnt uit de zorgrichtlijnen. Dat betekent dat artsen ze niet meer of minder snel gaan uitvoeren. Het gaat om behandelingen waarvan wetenschappelijk bewijs over de effectiviteit ontbreekt.